Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VS heeft de bondgenoten in de anti-IS-coalitie, waaronder Nederland, opgeroepen voor een top. De aanleiding is de dood van IS-leider Baghdadi. Op 14 november bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken in Washington... hoe de strijd tegen IS verder moet. De VS beschouwt IS als nagenoeg verslagen... en is bezig zich terug te trekken uit Noord-Syrië. Onder andere Frankrijk heeft daar veel kritiek op. Het kabinet wil ruimere normen voor giftige stoffen in de bodem van de categorie PFAS. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het RIVM gevraagd om dat uit te zoeken. Afgelopen zomer werd er een erg strenge norm ingesteld... en daardoor zijn bouwprojecten stil komen te liggen. Het is de bedoeling dat de huidige norm wordt verruimd... zonder dat het milieu of de volksgezondheid gevaar lopen. Er moeten strengere eisen komen aan de bouw van grote distributiecentra. Dat staat in een advies aan het kabinet dat de NRC heeft ingezien. De centra zouden alleen nog maar mogen worden gebouwd op bestaande bedrijventerreinen... en niet op grond die nu nog groen en onbebouwd is. Het aantal distributiecentra neemt de laatste jaren fors toe, net als hun formaat. Critici spreken van verdozing van het landschap. Reisorganisatie Sunweb gaat vanaf vandaag de CO2-uitstoot van alle pakketreizen compenseren. Het bedrijf met meer dan een miljoen klanten per jaar is daarmee een van de eerste grote reisorganisaties die dat doet. Sunweb gaat niet alleen de uitstoot van de vlucht compenseren, maar ook die van de busreis, transfer en van de accommodatie. Radiopresentator Frits Pits is gekozen tot belangrijkste radiomaker van de eeuw. Hij is de nummer 1 van de top 40 van beste radiomakers. Die is opgesteld vanwege het 100-jarig jubileum van de radio. Tweede werd Edwin Evers en Willem van Koten alias Joost en Draaier staat op de derde plaats. Frits Pits, die eigenlijk Frits Ritmeester heet... is volgens de jury een van de beste sfeermakers en verhalenvertellers op de radio.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 Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. mistletoe where we gonna have them all. It seems a bit of fashion style, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly growl. Ha ha ha! See the hero on the stage, see him dying with much grace. Ah, Here Romeo and Julia making love make a lovely Ah, So if you wanna have some fun, I know where it can be done. So let's go to the open.